Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het onderhandelingsteam van Israël blijft voorlopig in Qatar. Volgens Israëlische media heeft premier Netanyahu daartoe opdracht gegeven. In Qatar zijn de onderhandelingen hervat met Hamas via bemiddelaars. Ook een Amerikaanse topdelegatie is aanwezig in de Golfstaat. Uit informatie van anonieme bronnen is op te maken dat er wordt gesproken over een wapenstilstand van zes tot acht weken. In ruil daarvoor zou Hamas zo'n 10 levende gijzelaars vrijlaten. Israël zou dan zo'n 250 Palestijnen kunnen vrijlaten. Er zijn vermoedelijk nog zo'n 20 Israëlische gijzelaars in leven. Rusland eist dat Oekraïne zich terugtrekt uit alle regio's die de Russen claimen. Pas dan is Moskou bereid over een wapenstilstand te praten. Dat zegt een Oekraïense functionaris die in Istanbul betrokken was bij de onderhandelingen met Rusland. De Russen zouden ook eisen dat de vijf regio's die in, het eh, die in Oekraïne geheel of gedeeltelijk bezet zijn... internationaal als Russisch worden erkend. Ook zou Oekraïne een neutrale staat moeten worden zonder leger. Oekraïne zegt dat Rusland duidelijk geen vrede wil en dringt aan op strengere sancties. Bij een lawine in Zwitserland zijn twee bergsporters omgekomen. Vijf anderen raakten gewond en zijn met helikopters naar een ziekenhuis gebracht. De lawine was op de Eigerberg. Twee groepen met skiers werden meegesleurd. Reddingswerkers wisten alle skiers te traceren. De identiteit van de overleden personen is niet bekendgemaakt. De vrouwen van FC Twente zijn voor de tiende keer landskampioen geworden. De ploeg wist met een 3-2 zegen op AZ PSV voor te blijven. De vrouwen van PSV wonnen met 3-2 van Feyenoord. PSV en Twente eindigden daardoor met evenveel punten... maar Twente won het kampioenschap met vijf doelpunten voorsprong. En het weer bewolkt, maar in het noorden en midden van het land trekt dat in de loop van de nacht nog weg.